Levi van Eck met het NOS-journaal. Op verkiezingsdag in Amerika sluiten steeds meer stembureaus. De opkomst voor de tussentijdse verkiezingen lijkt hoog te worden. Zo'n 41 miljoen Amerikanen hadden al vroegtijdig een stem uitgebracht. Amerikanen stemmen voor het hele Huis van Afgevaardigden en voor een derde van de Senaat. Maar ook voor gouverneurs, topambtenaren en openbaar aanklagers. In Florida is de republikein Ron DeSantis herkozen als gouverneur. Hij wordt gezien als potentiële kandidaat voor de presidentsverkiezingen van 2024. Oud-president Trump heeft DeSantis gewaarschuwd om zich niet kandidaat te stellen. Trump zegt dat hij nog belastende informatie over hem heeft. Met de nieuwe spreidingswet, waardoor gemeenten verplicht kunnen worden om asielzoekers op te vangen... komt er niet in elke gemeente verplicht een asielzoekerscentrum. Dat zei staatssecretaris Van de Burg in Nieuwsuur. Als de ene gemeente meer doet op het gebied van AZC's... kan de andere gemeente meer doen op het gebied van statushouders, zegt Van den Burg. Om dwang alsnog te voorkomen komt het kabinet met een financiële prikkel. Gemeenten die voor 1 mei vrijwillig opvangplekken aanbieden... krijgen 2500 euro per opvangplek. Nog nooit was het vertrouwen van consumenten zo laag als de afgelopen twee maanden... Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek... dat het consumentenvertrouwen sinds midden jaren 80 onderzoekt. De belangrijkste oorzaak is de hoge inflatie. Meer dan 60% van de consumenten geeft aan het geen goed idee te vinden... om op dit moment grote aankopen te doen. Het vorige dieptepunt van het consumentenvertrouwen was in 2013 tijdens de financiële crisis. Het aantal zwaar pessimistische consumenten is wel minder dan toen. Dat komt waarschijnlijk omdat de werkloosheid in 2013 hoog was. Het weer. Vannacht zijn er opklaringen en ligt de temperatuur rond de 10 graden. De komende dag vooral aan de kust kans op buien. In de middag een afwisseling van zon en wolken bij een graad of 15.